en een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De brandweer in Amsterdam probeert een gevaarlijke situatie in het westelijk havengebied te voorkomen. Een tank met 8 miljoen liter benzine wordt uit voorzorg leeggepompt omdat het dak van de tank kapot is. Dat bleek tijdens een controle. Om te voorkomen dat het misgaat wordt de benzine naar een ander reservoir gepompt en dat gaat zeker tot en met morgenmiddag duren. PVV-leider Wilders is de negatiefste politicus als het gaat om vluchtelingenopvang. Dat zegt burgemeester Wienen van Katwijk, die zich binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezighoudt met asielzaken. Hij noemt opmerkingen van Wilders bijna tragisch voor mensen die vluchten voor geweld en terrorisme. Wilders noemt de uitspraken van Wienen het beste bewijs voor de snelle invoering van een gekozen burgemeester. De Verenigde Naties hopen dat vredesgesprekken over Syrië op 25 januari kunnen beginnen in Zwitserland. Een speciale gezant zegt dat alle belangrijke oppositiegroepen en de regering Assad erbij zijn. Een van de doelen is dat er verkiezingen worden gehouden. De burgeroorlog in Syrië is al vijf jaar aan de gang. In Syrië is een belangrijke dam heroverd op islamitische staat. Daarmee zijn de jihadisten een belangrijke aanvoerroute naar hun zelf uitgeroepen hoofdstad Raqqa kwijt. Bij de aanval kregen Koerdische en Arabische strijders steun van westerse bombardementen. Louis van Gaal stopt mogelijk als trainer van Manchester United. Zijn ploeg verloor vanmiddag voor de vierde keer op rij en dat leidt tot veel kritiek. Van Gaal wacht af of Manchester United nog achter hem staat. Hij zegt dat hij wellicht de eer aan zichzelf houdt. Maandag verwacht hij er nog wel bij te zijn tijdens de wedstrijd tegen Chelsea. Het weer, het waren de warmste kerstdagen ooit gemeten. In de beeld werd het bijna 14 graden. Vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt. Het blijft droog, morgen ook bewolkt, opnieuw zacht, ongeveer 12 graden. Dit was het. En nu, de grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50.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 Ik sta voor ons zin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu toch kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten? die zingen stille nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets uit. Ik kreeg welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen straks nog heen. In gedachten hoor ik echt muziek.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 Nummer 15. It must be Christmas. by your side ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.